Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Griekenland staken vandaag de ambtenaren uit protest tegen de zware bezuinigingen. Ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen, apotheken zijn dicht en er wordt gestaakt bij de spoorwegen. Het Griekse parlement moet vandaag stemmen over het bezuinigingspakket waarover in Brussel een akkoord werd gesloten. Eerst zijn er commissievergaderingen, de cruciale stemming over het bezuinigingspakket wordt na middernacht verwacht. De overheid gaat sneller de uitkering van jihadisten stopzetten. Ook studiefinanciering en toeslagen van de Belastingdienst worden voortaan direct beëindigd. Staat in een wetsvoorstel van minister Ascher van Sociale Zaken. Volgens het voorstel moeten alle overheidsinstellingen de uitkeringen stopzetten... als vaststaat dat een Nederlander als jihadist naar Syrië of Irak is vertrokken. Uitkeringen kunnen nu al worden stopgezet, maar dat duurt soms maanden en soms lukt het helemaal niet. Stopzetten van studiefinanciering is vaak nog veel lastiger. Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven verwacht dat 2015 een heel goed jaar wordt. In het tweede kwartaal werd er iets minder winst gemaakt dan in het eerste kwartaal, maar de daling was kleiner dan gedacht. Worden in steeds meer apparaten elektronica-chips verwerkt, niet alleen in smartphones, maar bijvoorbeeld ook in lampen, tandenborstels en auto's. Op de beurs is ASML de sterkste stijger. Nederland geeft een tweede vrachtwagenscanner cadeau aan de Palestijnse autoriteit. Op die manier kunnen meer goederen via Gaza worden in- en uitgevoerd. Dat heeft minister Koenders gezegd tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Staat al een Nederlandse scanner bij een grensovergang tussen Gaza en Israël... en er komt er nu één bij op verzoek van Israël en de Palestijnen. Het weer, het is bewolkt met regen of motregen. De zon schijnt eerst nog even in het noordoosten en breekt later op de dag soms in het zuiden door. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het... DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de N217 Spijkenisse Dordrecht tussen Nieuw-Beierland en de aansluiting met de A29 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open aan ongeluk.